Een voorspoedige start. Mark Hokker met het NOS-journaal. In Milaan mogen volgende week drie dagen geen auto's rijden. De luchtvervuiling is zo heftig dat het stadsbestuur daartoe heeft besloten. De stad in Noord-Italië leidt onder het zonnige en windstille winterweer. 35 dagen per jaar mag in Italië de hoeveelheid fijnstof per kubieke meter de 50 microgram overschrijden. Maar dat is dit jaar al vaker gebeurd. Ook in Napels, Turijn en Rome zijn problemen met de luchtkwaliteit. Eurocommissaris Frans Timmermans roept Polen op om een omstreden wet te herzien voor de Senaat hem goedkeurt. In de wet wordt de onafhankelijkheid van het grondwettelijk hof van Polen sterk ingedampt. Dat hof heeft juist als taak om te controleren of de regering en het parlement zich aan de grondwet houden. De partij Recht en Rechtvaardigheid, die in oktober in Polen aan de macht kwam, heeft de wet ingediend. Timmermans schrijft in een brief dat de rechtsstaat in twijfel kan worden getrokken als een grondwettelijk hof niet goed zijn werk meer kan doen. Het ministerie van Economische Zaken is bereid te helpen bij een eventuele doorstart van Warenhuis V&D, dat uitstel van betaling heeft gekregen. Het ministerie zegt onder meer te kunnen helpen bij het vinden van geldschieters. Naast V&D hebben ook drogisterijketen DA en het moederbedrijf van schoenenketens zoals Manfield en Scapino uitstel van betaling gekregen. Toch zegt het ministerie van Economische Zaken dat het juist weer wat beter gaat met Nederlandse winkeliers. Bij een zoekactie naar een vermist zeiljacht voor de kust van Scheveningen zijn de opvarende en de boot gevonden. De schipper is omhoog getakeld in een helikopter en vervoerd naar het ziekenhuis. Over zijn toestand is nog niets bekend. De man was gistermiddag vertrokken en zou rond etenstijd thuis zijn. In de avond werd alarm geslagen. De Nederlandse reddingmaatschappij zocht met vier schepen en kreeg daarbij hulp van een helikopter van de kustwacht. Het weer, de bewolking neemt toe, maar het blijft vrijwel overal droog. De temperatuur daalt tot een graad of 7. Overdag is het ook bewolkt en smiddags gaat het vanuit het westen af en toe regenen en flink waaien. Het is dan 12 graden. Eerste kerstdag de zon en later wat regen bij 9 graden. En tweede kerstdag nog iets zachter met 12 graden.